Anneke van Zessen met het NOS-journaal. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden... van wie er twee waren overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden en alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de twee migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Het bleek dat de asfaltcentrale twee keer zoveel benzeen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert, dreigt de gemeente de fabriek deels stil te leggen. Er komen de komende tijd ook meer controles. Is de uitstoot nog te hoog, dan riskeert het bedrijf een boete van 10.000 euro. In Huizen, Hilversum en Gooisemeren zijn geen undercover-onderzoeken gedaan in moskeeën. Dat zeggen de gemeenten volgens het ANP in een verklaring. Ze doen dat in reactie op een publicatie in het NRC. Daarin stond dat de gemeente undercover islamitische organisaties bezochten... om gevoelige informatie te verzamelen. Volgens de gemeente zijn er geen stiekeme bezoeken gebracht aan de moskeeën... en wisten de personen die geïnterviewd zijn dat ze meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen. Blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Jongeren vanaf 12 in de VS krijgen het vaccin Pfizer, net als in Nederland.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 Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bent voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik die stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.